Dat heeft het hoofd van de kiescommissie gezegd tegen persbureau EP. De verwachting is dat de kiescommissie het besluit later vandaag officieel bekend maakt. En dat betekent dat Karzai president blijft. Zijn uitdager Abdullah zei gisteren dat hij niet aan de tweede ronde zal meedoen. Radovan Karadzic zal morgen aanwezig zijn bij een procedurele zitting van zijn proces bij het Joegoslavië-tribunaal. Zijn juridisch adviseur heeft gezegd dat Karadzic dan opnieuw zal betogen dat hij meer tijd nodig heeft om zijn verdediging voor te bereiden. Vandaag wordt de rechtszaak hervat met het voorlezen van de aanklacht tegen Karadzic. Het treinverkeer ten zuiden van Den Bosch blijft nog de hele middag gestremd. Het treinverkeer werd vanochtend stilgelegd nadat een bouwput onder het spoor was ingestort. En daarbij kwam een bouwvakker om het leven. Hij raakte bedolven onder zand toen de bouwput instortte. Volgens de politie is er vermoedelijk een damwand verschoven. In het Oosterpark in Amsterdam is herdacht dat precies vijf jaar geleden Theo van Gogh werd vermoord. Er werden bloemen gelegd bij het beeld De Schreeuw. Om kwart voor negen werd hij in de Linnaeusstraat doodgeschoten en gestoken door Mohammed B. Vanmiddag is er een minuut stilte bij De Schreeuw. Daar worden dan ook toespraken gehouden door Rita Verdonk en stadsdeelvoorzitter Marcouche. Jongeren die zorg nodig hebben kunnen nog steeds niet op één plek terecht. Er is geen samenhang tussen jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg en zorg voor lichtverstandelijk gehandicapten. Dat blijkt uit een evaluatie van de Wet op de Jeugdzorg uit 2005. De provincies moeten de jeugdzorg uitvoeren, maar hebben er geen grip op. Ook omdat de zorg uit verschillende potjes wordt betaald. Het weer, af en toe zon, maar ook stapelwolken en enkele buien, soms met onweer.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 That's the only place I ever knew. You put me outside my safety zone, outside all the lines that made my home. To find out that no one really lives without giving water. But now that my arms are holding on to someone as sacred as a song, to the one who wants to be my own, I have found that blood.